die een dag eerder dan normaal naar de vuren komen kijken. Traditiegetrouw worden die pas in de nieuwjaarsnacht ontstoken... maar vanwege de verwachte wind besloot burgemeester Van Zanen... dat het een nacht eerder moest. Anders zou er te veel gevaar zijn voor de omwonenden en toeristen toeschouwers. Rond 11 uur s'avonds werden de vuren aangestoken. De brandstapels mochten dit jaar maximaal 10 meter hoog zijn... om te voorkomen dat er net als vier jaar geleden een vonkenregen ontstaat. De omstreden Britse influencer Andrew Tate blijft 30 dagen langer vastzitten. Hij werd vandaag samen met zijn broer opgepakt in Roemenië. Justitie verdenkt ze van het opzetten van een netwerk dat vrouwen ronselt en uitbuit. Zo zouden ze vrouwen dwingen tot het maken van porno. De oud-kickboxer heeft online een miljoenen publiek... en komt regelmatig in het nieuws door zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Voetballer Cristiano Ronaldo gaat naar Saoedi-Arabië. Hij heeft een contract voor vijf jaar getekend bij de Saoedische koploper Al Nasser. Ronaldo zou daar zo'n 70 miljoen euro per jaar gaan verdienen. De 37-jarige Portugees forceerde in november een breuk bij Manchester United... waar hij niet meer in de basis speelde. In een interview zei hij dat hij zich door de club verraden voelde... en dat trainer Erik ten Hag hem probeerde te provoceren. Michael van Gerwen heeft op de WK darts de kwartfinales bereikt... ten koste van Dirk van Duivenbode. Van Gerwen won de partij met 4-1. Hij speelt op nieuwjaarsdag de kwartfinale tegen de Engelsman Chris Dobie... die afrekende met oud-wereldkampioen Rob Cross. Het weer. Vannacht vanuit het zuiden regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Overdag meer regen met veel wind. Het is zacht met 13 tot lokaal 17 graden. In de avond wordt het droger. Tijdens de jaarwisseling alleen in het noordwesten nog een bui.